uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Door conflicten in Congo zijn 6,9 miljoen mensen ontheemd geraakt. Niet eerder zijn er bij een conflict zoveel vluchtelingen geteld. Het is daarmee de grootste humanitaire crisis ter wereld... meldt de Internationale Organisatie voor Migratie. Congo kampt al decennia lang met extreme geweldsuitbarstingen... Sinds 1999 wordt het land geteisterd door burgeroorlogen en conflicten tussen verschillende etnische groepen. De Britse oud-premier Johnson vond dat corona de manier was waarop de natuur met oude mensen omgaat. De beschuldiging komt uit dagboekaantekeningen van een arts die de Britse regering advies gaf tijdens de coronapandemie. Volgens de arts was Johnson geobsedeerd door het idee dat oudere mensen hun lot moesten accepteren... zodat jongeren hun leven weer konden oppakken en dat de economie door kon gaan. Johnson heeft niet gereageerd op de beschuldigingen. Wel laat een woordvoerder weten dat de oud-premier volledig meewerkt aan het onderzoek naar het coronabeleid. Het Palestijnse telecombedrijf Paltel zegt dat het internet- en telefoonverkeer in Gaza opnieuw is afgesloten. Het gaat om een volledige afsluiting van alle communicatiediensten, zegt Paltel, het grootste telecombedrijf in Gaza. Vrijdag viel ook al vrijwel alle communicatie in de Gazastrook uit. Na een paar dagen werden de verbindingen weer hersteld. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de 27 Nederlanders in Gaza en hun familieleden geïnformeerd over de mogelijke grensopening tussen Egypte en de Gazastrook. In het geval van zo'n opening van de grens staat er een team in Egypte klaar om de Nederlanders op te vangen, meldt het ministerie.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 here talking about me this person. Hey, listen, let me tell you something. This is my prerogative. I can do what I want to do. I made this money, you didn't. Right, Ted? We out of here. It's mine, it's mine, it's mine, it's mine, it's mine, mine, mine, mine, mine, mine, mine, mine, mine, mine. It's my prerogative. dream last night. You were there. You held my hand so tight. I thought I'd just die. Do you remember? When we used to have so much fun. I used to cry sometimes. Those days are gone.